hebben afspraken gemaakt om de risico's van illegale handel in kernmateriaal te beperken. Zo willen de landen dat binnen vier jaar al hun nucleaire materiaal veilig wordt opgeslagen... zodat het uit handen blijft van terroristen. De Amerikaanse president Obama is geen voorstander van een speciaal tribunaal voor nucleaire zaken. Iets dat onder andere premier Balkenende wel zag zitten. In het westen van China heeft een aardbeving aan zeker tientallen mensen het leven gekost. In de westelijke provincie Qinghai, bij de grens met Tibet, deed zich een beving voor van 7,1 op de schaal van Richter. Daarna zijn er diverse naschokken geweest. In het arme en dunbevolkte gebied zijn veel gebouwen ingestort. Gevreesd wordt dat veel mensen onder het puin liggen. Het dodental staat nu op 67. Zorgverzekeraars hebben in 2009 meer onterechte declaraties opgespoord dan het jaar daarvoor. 184 miljoen euro werd ontdekt. In 2008 was dat 100 miljoen. In veruit de meeste gevallen gaat het om, niet om fraude, maar om per ongeluk verkeerd ingevulde declaraties. Bij ruim 7 miljoen euro was er wel sprake van opzet, zeggen de zorgverzekeraars. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA krijgt de komende vijf jaar 6 miljard dollar extra. President Obama zal dat volgens het Witte Huis morgen aankondigen als hij een toespraak houdt in het Kennedy Space Center in Florida. Obama wil met een nieuw plan astronauten goedkoper en verder de ruimte insturen. Daarvoor moet de NASA snel een nieuwe krachtige ruimteraket ontwikkelen, vindt Obama. Groenlinksleider Femke Halsema heeft de Torbekkenprijs gewonnen. Een onderscheiding voor politieke welsprekendheid. Volgens de jury toont Halsema aan dat in een tijd van hypes en vervlakking... het mogelijk is om inhoudelijk te debatteren...